Mark Visser met het NOS-journaal. De politie gaat ervan uit dat oud-minister Borst op een niet-natuurlijke manier is overleden. Ze is omgekomen door een ongeval of mogelijk een misdrijf. Stoffelijk overschot van Borst is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag gebracht. En daar wordt sectie verricht. Borst werd gisteravond gevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Daar is sporenonderzoek nog in volle gang. In Den Haag demonstreren duizenden mensen tegen de kabinetsplannen rond de sociale werkplaatsen. Staatssecretaris Kleinsma wil de bijstand, de sociale werkvoorziening en de waaijong samenvoegen in één participatiewet. De hervorming gaat gepaard met een bezuiniging. In Nijmegen zijn zes bouwvakkers aangevallen door een man met een kapmes of een zwaard. Hij zei dat een potje met hen wilde voetballen. Hij werd weggestuurd door de bouwvakkers, maar even later kwam hij gewapend terug. De Nijmeegse politie hield de man na een achtervolging aan. Hij was waarschijnlijk onder invloed van drank of drugs. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht hoeveel stellen er op de werkvloer zijn. Dat blijken er bijna 150.000 te zijn. Merendeel van de stellen werkt in de landbouw of in de financiële dienstverlening. Volgens het CBS is het logisch dat de meeste relaties ontstaan op werkvloeren, waar volgens een vast rooster wordt gewerkt. Verder is het belangrijk dat er op de werkplek evenveel mannen als vrouwen werken. In Californië is filmster Shirley Temple overleden. In de jaren 30 en 40 speelde ze als klein kind in tientallen films... zoals The Little Princess en Fort Apache met John Wayne en Henry Fonda. Haar liedjes werden wereldberoemd. Later werd Temple ambassadeur in Ghana en Tsjechoslowakije... en ook zat ze voor de VS in de Verenigde Naties. Shirley Temple was 85 jaar. Het weer is wat zon, later bewolkt en tegen de avond regen en veel wind.